Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft gebeld met president Niinistö van Finland en premier Andersson van Zweden. Het gesprek ging over een mogelijk NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. En Turkije heeft daartegen sterke bezwaren. Erdogan zei tegen de Zweedse premier dat hij wil dat het land ophoudt met het steunen van terroristische organisaties. Andersson schreef op Twitter dat ze het gesprek met Erdogan heeft gewaardeerd. President Niiniste sprak van een open en direct gesprek. Ook zei hij dat de landen in gesprek zullen blijven. Bij een grote controle van taxis in Amsterdam zijn gisteravond vijf taxichauffeurs opgepakt... die onder invloed van drugs hun werk deden. Ze hadden cocaïne, cannabis, amfetamine of crystal meth gebruikt. In totaal werden zo'n 50 Amsterdamse taxichauffeurs gecontroleerd, meldt Stadszender AT5. 10% was dus onder invloed van drugs. De regeringscoalitie in Australië heeft bij de parlementsverkiezingen zijn meerderheid verloren. Premier Morrison heeft zijn verlies inmiddels erkend. Volgens Australische media behaalde Labour-leider Anthony Albanese de meeste stemmen... en mag hij een regering vormen. Hij komt waarschijnlijk wel stemmen tekort voor een meerderheid... waardoor hij moet samenwerken met andere partijen. De verkiezingen waren een nek-aan-nek-race tussen de liberale regeringscoalitie en de Labour-partij. Een belangrijk thema was de klimaatverandering... waar veel Australiërs de gevolgen van ondervinden door bosbranden, droogte en overstromingen. Voetbal ADO Den Haag heeft de finale bereikt van de play-offs voor promotie naar de eredivisie. De ploeg won met 2-1 bij FC Eindhoven. Dinsdag had ADO in Den Haag ook al met 2-1 gewonnen. In de finale treft de club Heracles of Excelsior die vanavond om een plek in de finale strijden. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en weinig wind met kans op mist. Minima van 5 tot 9 graden. Morgen volop zon, weinig wind en 20 tot 24 graden. Vanaf dinsdag licht wisselvallig weer met maxima rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Oever 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel staat 2 kilometer file.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba esta gitana, yo siempre canto. sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare. E parlo tanta chitarra, io che so sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare.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 Gesprekken met mezelf in deze poos de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pool zie me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag, dan rij ik solo. aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag, dan rij ik solo. Solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo.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 You'll vanish without a trace, cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going on. bang, bang. You fall to the ground you down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun the time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, bang, you were the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out at minus 10 degrees. Inside my deep freeze. Bang, bang.